Acht mensen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn. Zes auto's en twee vrachtwagens botsten op elkaar. Het ongeluk gebeurde volgens de politie doordat de automobilisten werden verrast door de dichte mist. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn bijna 400 jongeren weggelopen uit een gesloten jeugdzorginstelling. Het gaat om jongeren met psychische problemen, slachtoffers van boys of kinderen die thuis niet onder controle zijn te houden. Het ministerie voor Jeugd en Gezin zegt dat 85% van de weglopers binnen twee weken weer terug is. Al-Qaeda claimt de verantwoordelijkheid voor de mislukte aanslag op het passagiersvliegtuig van Northwest Delta. De terreurorganisatie heeft Nigeriaanse verdachten van apparatuur voorzien om de aanslag mee te plegen, schrijft Al-Qaeda op een website. De actie had een vergelding moeten zijn voor een Amerikaanse aanval op Al-Qaeda in Jemen. President Obama wil dat er anders wordt omgegaan met de zwarte lijsten met mogelijke terreurverdachten. De Nigeriaan die vrijdag een vliegtuig boven Detroit probeerde op te blazen... stond op een lijst met ongeveer 550.000 namen. Dat is een andere lijst dan de zogenoemde no-fly list... waar 4000 mensen op staan die de VS niet in mogen. De autoverkopen in Frankrijk stevenen af op een record. Naar verwachting zijn dit jaar 2,7 miljoen auto's verkocht. Dat is 10% meer dan vorig jaar en de grootste stijging in 20 jaar tijd. Dat zou vooral komen door de slooppremie, die ook in andere Europese landen is ingesteld. Op de tweede dag van het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen... heeft Irene Wust zich gekwalificeerd voor de Olympische 3 kilometer. Eerder haalde ze al een startbewijs voor de 1500 meter. Bij de mannen veroverden Stefan Groothuis, Simon Kuipers en Mark Tuit een startplaats op de Olympische 1000 meter.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 Sister, you've got it all. Curl your upper lip up and let me look around Slide your tongue along your bottom lip, then bite down. Uh, and bend your back in. ask those hips if I can touch. Cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your body.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 Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip Jij bent de staan is oude koffie. Ik ben de paus. Jij bent de pil. Gewoon Danny de Munk. Wij zijn een doedelzak in Tirol. Ik dat soort dingen tenminste.